Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn opnieuw beveiligingsproblemen bij de GGD. De beveiliging van coronatest.nl, de website waar je een afspraak voor een coronatest kan maken en de uitslag kan checken, is niet op orde. Daardoor zijn de gegevens van miljoenen mensen die zich bij de GGD laten testen op het coronavirus niet goed beveiligd. Dat is best wel link, zegt verslaggever Joost Schellevis. Uiteindelijk is het risico, als het termate ernstig is wat er allemaal nog open staat, dat iemand bijvoorbeeld testuitslagen zou kunnen. Eh, of bijvoorbeeld andere persoonsgegevens die op die website worden verwerkt. Denk dus aan telefoonnummers, e-mailadressen, postcodes, maar ook PSN-nummers en natuurlijk je testuitslag. Nou, wat er precies voor beveiligingsproblemen zijn is niet bekend. Het ministerie maakt zich in ieder geval wel zorgen en dreigt de website website af te sluiten van DigiD. Zo'n 100 jongeren in Amsterdam hebben illegaal gefeest in het Vondelpark met alcohol en muziek. Toen agenten ingrepen besloot een groep feesthangers in de straten verder te dansen. Uiteindelijk is één feestganger opgepakt. En een automobilist in Eindhoven baalt waarschijnlijk flink dat hij zijn auto net naast het PSV-stadion had geparkeerd. Vanaf het dak viel een flink pak sneeuw naar beneden en dat belandde precies op de voorruit, die daardoor flink beschadigd raakte. Er is niemand gewond geraakt. En de Amerikaanse Senaat is zojuist begonnen aan de impeachmentzaak tegen oud-president Donald Trump. Zo klonk dat zojuist. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silence on pain of imprisonment while the Senate of the United States is sitting for the trial of the article of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump. Hij is aangeklaagd omdat hij zijn aanhangers begin vorige maand zo erg zou hebben opgehit dat ze uiteindelijk het kapitool bestormden. Als Trump schuldig wordt bevonden, dan mag hij nooit meer meedoen aan de presidentsverkiezingen. En hij raakt dan ook de uitkering kwijt die alle oud-presidenten krijgen. Het weer nog. Vanavond is het droog en op veel plekken helder en koud. Min 6 tot min 14. Morgen best veel zon. We blijven wel weer de hele dag onder het vriespunt. Min 1 op de Wadden tot min 4 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat één file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. Je hebt daar vijf minuten op onthoud, want er is een gat in de weg gesignaleerd en dat moet worden gerepareerd.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 see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. as a day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow pretty in the sky are also on the faces zeggen, what a wonderful world. Zeker als Zandvoort helemaal wit is en naar buiten kijkt... dan denk je echt wat een fantastische wereld het is. En laten we dat zeker niet vergeten, what a wonderful world het is... ook in deze moeilijke coronatijd. Um, dit is Stacey Kent met een Wonderful World. Um, het eerste uur hadden we ook Wonderful World van Laura Fici. En deze is van Stacey Kent, een Amerikaanse jazzvocalist. Ik ga over naar een Nederlandse uh, muzici. Dat is eh, Ruud Brink. Deze is, eh, komt uit Haarlem. Een hele bijzondere en een hele goede jazz-saxofonist. Jammer genoeg in 1990 overleden. In 1973 eh, won Brink een Edison voor de plaat eh, LP Teach Me Tonight. In de 1990 werd bekend dat hem, nadat hij meerdere jaren genomineerd was geweest... naast de tweede Edison ook een, Blurt, eh, een Bird Award toegekend werd. Samen met Stan Getz en Philip Catherine. Deze trofee zou aan hem uitgereikt worden op het North Sea Jazz Festival. Echter, tragisch geval wil dat 15 dagen voor de uitreiking... op 29 juni 1990 dat hij overleed in het Haarlemse Spaanse ziekenhuis. Deze onderscheiding werd eh, toen aangenomen door niemand minder dan uh, Stan Getz. Dus dat zegt wel even iets over eh, de grote klasse die, die Ruud Brink heeft. De prijs is toen aangenomen door zijn zoon Ruud Brink junior. Hij heeft ook een, een, een bronzen beeld gekregen in, in Haarlem. En dat staat in het Egelantierstuin in Haarlem. Een klein bronsbeeldje. Mocht je in Haarlem zijn, ga zeker eens kijken. Het is een prachtig eh, kunstwerk. Zoals gezegd, eh, Ruud Brink met What's New. asking what's new. Of course you wouldn't know, but I haven't changed. I still love you so. course you couldn't know That I haven't changed I still love you so Dat waren de prachtige klanken van uh, Ruud Brink. Um, ja, dit gaat toch een stuk makkelijker als LP's, moet ik zeggen... met uh, en petrietjes 3tjes die je gewoon klaar hebt staan achter elkaar. En dat gaat gewoon in dezelfde volgorde verder. Daarom heb ik nu ook klaarstaan staan eh, The Lady Wants to Know van Laura Fici. fly hartelijk eh, welkom en een hele fijne goedemorgen hier bij ZFM Jazz van 10 tot 12. We zijn in het tweede uur aangekomen. En ook hier is weer de, mijn voorliefde voor Nederlandse jazzmuziek eh, komt dat duidelijk naar voren. Zoals Laura Fici. Laura Fici was natuurlijk bekend eh, tot de jaren, begin jaren 90 dat ze in de band Centerfold speelde. En vanaf 1991 begon ze eigenlijk een solo carrière. Het eerste album wat zij uitgebracht heeft is geproduceerd door Ruud Jacobs. En de, dit op dit eh, debuutalbum speelde toen ook al mee eh, Toets Tielemans. En het waren echt eh, jazzachtige nummers. Ik zal in een andere uitzending daar meer op terugkomen. Maar het leuke is wel dat Laura Fici gelijk vanaf het, vanaf het eerste moment... dus met haar debuutalbum al een Edison-prijs won. En wie ook vele prijzen heeft gewonnen... is natuurlijk de, onze eigen jazz-saxofonist uit, uit Haarlem... waarvan we ook al een nummer hebben gespeeld. En daar speel ik nu nog een nummer van. Dat is uh, Ruud Brink. It's the principal source of his revenue. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising through. seem to glide. He's just a one trick pony, that's all he is. But he turns that trick with pride. He makes it look so easy, it looks so clean. He moves like God's immaculate machine. He makes me think about all these extra moves jerk emotion and a bag of tricks it takes to get me through my working day. One trick pony. He's one trick pony. He either fails or he succeeds vaak uitgevallen is eh, tijdens het spelen. Maar in ieder geval, eh, V. Klaas, je zult het ook niet geloven... nadat we al twee prijsonderscheidende uh, Nederlandse muzici achter de rug hebben... is ook V. Klaassen in haar studietijd uh, onderscheiden voor uitmuntendheid. Het is niet te geloven. De volgende Nederlandse jazzmuzici, die ik, muzikant die klaar heb staan... is Hamel met Cheap Chardonnay. Nederlandse jazzmuzikant die klaar heeft staan... is Jan van Duiker. Eh, een, een, een fantastische eh, trompetist... die onder andere wordt, eh, ook, wordt geloofd door Quincy Jones... as one of the most top Dutch players. Ongelooflijk. Hij, een, hij, wordt vooral, uh, vooral lovende woorden over hem uitgesproken... omdat hij zo veel variatie in zijn spel heeft... en zoveel muzieksoorten aan kan. Hij is ook een van de vaste muzikanten van de band van van Candy Dulver, Maar hij heeft ook een eigen plaat uitgebracht. Dit heet eh, Fingerprint. En hij heeft daar een nummer op uitgezocht. Dat heet Joan Stones. Jan van Duiker, een fantastische eh, trompetist. De volgende plaat die klaar staan, dat is trouwens ook een, eh, een Nederlandse, een Nederlandse zangeres... Uh, van Surinaamse afkomst, is Denise Johanna. En ik heb een plaat uitgespeeld wat ook een, tribute brengt aan Ella Fitzgerald. Ergens Ze hebben natuurlijk een paar platen van gedraaid in het eerste uur. Daarom Denise Jenna met de plaat Blue Skies. better let chamou ja nou het Blue Skies van het album uh, Een Tribute to Ella. En de volgende plaat die ik klaar heb staan, dat is ook eh, van Nederlandse bodem. Ondanks dat je de titel zou denken van nou, het zal niet Nederlands zijn. De band heet uh, en het, de LP of de plaat heet Chess in the City. En hoe toepasselijk, het nummer heet A Beautiful Day. Mom, let's roll. were pure as gold. Thank you. samen met Chad Baker. En welke artiest zeker niet in, eh, in mijn uitzendingen mogen missen... is natuurlijk onze Dennis van Azen. Een jonge eh, zanger uit Beeldhoven, net 24 jaar. En een ongelofelijke stem, vergelijkbaar met eh, Frank Sinatra. Ik heb er nu een nummer uitgekozen van zijn laatste cd. En dat heet Strawberry Moon. the gray ever colder. The winds get bolder, hills all night and day. I need to hold her and never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon no reason, just shows up in June. It kicks out the season, so now's a good time. clear Dennis van Aassen, de winnaar van eh, The Voice of Holland in 2019... met het nummer Strawberry Moon van zijn eigen cd. Echt prachtig. Hij had ook een theatershow eh, vorig jaar. Die is jammer genoeg uh, halverwege afgelast in verband met corona. Ik hoop dat corona snel voorbij is. Want het is echt een, een, prachtige show. Ik ben er geweest. de première was ook hier in Haarlem. Of, niet hier in Haarlem, maar nou, in de buurt van Zandvoort. In Haarlem, zo bedoel ik het. was echt een prachtige show. Maar ook met een Nederlandse big band erbij echt een avondje uit. Echt aan te velen op het moment dat de theaters weer open zijn... en gaat de show weer beginnen, zou ik het zeker doen. Wie zeker niet mag missen als het eh, over Nederlandse jazzmuzikanten gaat... is uh, de veelzijdige Treintje Oosterhuis. Ik heb een nummer uitgekozen en het is The Best Things in Life Are Free. best things in life, they're free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the ravens that sing, the sunbeams that shine, they are, they're mine. Love can come to everyone things in life they're free. The stars belong to everyone. They glitter there for you. things in life are free. En zeker ook de sneeuw en eh, in Zandvoort, hoe prachtig het is. En het zijn ook de, best dingen, de beste dingen. Zijn, eh, zijn dus voor niks. Eh, mijn naam is Marco. We zijn aan het eind gekomen van het tweede uur jazz op zondag. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. We sluiten dit uur af met een fantastische Nederlandse trompetiste.